Twee uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De GGZ-kliniek Mondriaan in Maastricht moet de beelden van Thijs H. afstaan aan het Openbaar Ministerie. Thijs H. wordt verdacht van de moord op een vrouw in de Scheveningse bosjes... en een man en een vrouw op de Brunsumer De kliniek wilde eigenlijk de camerabeelden niet aan het OM afstaan... vanwege het medisch beroepsgeheim... maar de rechtercommissaris vindt het recht op waarheidsvinding zwaarder wegen. In het hoger beroep tegen Michael P., die is veroordeeld voor het verkrachten, ontvoeren en doden van Anne Faber, heeft haar vriend een verklaring laten voorlezen door zijn advocaat. Hij noemde het hoger beroep een psycho-emotionele gijzeling voor de nabestaanden. En hij zei erbij dat het hoger beroep niet zou mogen lonen. Michael P. zei vanmorgen dat hij vindt dat zijn straf lager moet uitvallen. Onder meer omdat hij naar eigen zeggen is mishandeld door agenten na zijn aanhouding. De berichten van NL Alert zijn voortaan ook op digitale reclamezuilen te zien. Het gaat in eerste instantie om 1200 zuilen verspreid over het land. Bij een NL Alert informeert de overheid het publiek over een noodsituatie. Het bericht wordt verstuurd via sms. Sinds december vorig jaar worden de berichten van NL Alert ook al getoond op digitale vertrekborden bij bus- en tramhaltes. De politie in Amsterdam heeft een medewerker geschorst. Die wordt verdacht van fraude en valsheid in geschriften. Een speciale afdeling van de politie die zich bezighoudt met integriteit... onderzoekt de kwestie. De politie doet er verder geen mededelingen over. In maart werd bij de Amsterdamse politie nog een medewerker geschorst... wegens mogelijk plichtsverzuim. Het weer, vooral in het midden en zuiden eerst nog buien. In het noorden geregeld zon en droog. Vanuit het noorden breiden de opklaringen geleidelijk uit. Het is zo'n 15 graden bij een matige noordenwind. Vanavond is het in het hele land droog en dan neemt de wind af. Morgen wat vaker zon bij 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Helene de Geest van de AWB.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 on the hand side, it a go her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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl the door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 Yeah, yeah, yeah, I can feel your hurting. Still, you choose to play the part.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 danced our niet